yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to blame. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Hier ga je dus niet doorheen praten door zo'n prachtig nummer van de Beatles. Ook niet aan het begin van een prachtige show van vandaag. De zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent. Blijf bij me tot 12 uur. Ik heb heerlijke muziek voor je. Echt waar. En natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. Eh, welke, dat hoor je hier allemaal in de show over een paar minuten. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Maar zoals gezegd, eerst heel veel muziek. Aqua Viva en Poetas Andaluces. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre. Pero ¿dónde los hombres? con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Let's Play lieden van Air Supply. Wat een prachtig nummer toch? Voor op de zondagmorgen terwijl we hier aan een enorme mok koffie zijn. Ja, want wij doen niet eh, aan kleine kopjes. Ja, sommige die zijn aan de espresso. Maar ja, dat is wel zo heftig en zo bitter. Vind ik niks aan. Maar zo'n enorme mok, dat is wel lekker. En tijdens die mok luisterden we dus <laughs> naar Lost in Love en Aqua Viva met Poetes Andalusus. Over een paar minuten gaan we praten met eh, Ilona Simons. Nou ja, een paar minuten over een minuut of 15 of 20. Ilona Simons, zij is van de jeugdbescherming. Zij gaat praten met John Snyder over ja, de jeugdbescherming.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 opmerkelijk. Een geweldige zangeres en eh, singer-songwriter wordt ze ook wel genoemd. Gabrielle Silmi. Sweet About Me. 2008 maakte ze dit nummer. Het was ze 17 of zo. En sindsdien hebben we nog maar één hit van haar gehoord. En daarna helemaal niks meer. Opmerkelijk, want het is een geweldige stem. En iedereen was wel een beetje verliefd op, zou je kunnen zeggen. Maar ja, we horen er niks meer van. Helaas, pindakaas. Verder eh, Joshua Kennison en Jesse. Ehm, je weet het, hè, wij zijn hier altijd aan de koffie, zoals ik er straks al zei. En we hebben er altijd koeken bij. En deze keer, <laughs> eigenlijk net zoals vorige week, spritsen. Normaal hebben we iedere week wat anders. Maar als je de show van vorige week hebt gehoord, dan weet je dat we aan de spritsen zaten met een laagje chocolade op de helft. Weet je wel, die eh, tour. En vandaag hebben we ze weer. <laughs> Ja, het is wat. Er was kennelijk wat over vorige week. Het is even niet anders. Goed, de muziek gaat door hier bij ZVL uiteraard. Met deze prachtige van eh, Gene Pitney. Something's got a hold of my heart. Goedemorgen. take my hand. Girl, you'll be a woman soon, soon. You'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife, the boy's no good finally what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they would. Baby, I've done all I It's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please come take my hand. Come take my hand. Girl, you'll be a woman soon, soon. You'll need a man soon. Beetje traditioneel, vind je niet? Woman, You Need a Man, ja. De LHBTIQ en nog wat letters. Helaas, ik kan ze niet onthouden. Maar eh, daar probeer ik niet mee te spotten. Eh, is toen aan Neil Diamond helemaal voorbij gegaan. Je hoorde hem met eh, Girl, You'll Be a Woman Soon. Goed tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega John Snyder. In de meeste gezinnen kunnen kinderen veilig opgroeien. Maar wat als dat niet gaat? Ook niet met alle aangeboden hulp. Dan komt er een jeugdbeschermer thuis. Die kijkt samen met het gezin hoe de veiligheid weer in huis gebracht kan worden. Wat doet een jeugdbeschermer precies? Vandaag spreken we met een van hen, Ilona Simons. Van harte welkom. Dankjewel. Kun je mij wat weer vertellen over je werk als jeugdbeschermer, Ilona? Ja, als ik in een gezin kom, dan is er eigenlijk vaak al heel veel aan de hand en al heel veel gebeurd. Er zijn al lange tijd zorgen over de kinderen. Bijvoorbeeld op school of bij de politie zijn er meldingen. En er is vaak al veel hulp ingezet, maar dat heeft niet voldoende geholpen. De zorgen blijven eigenlijk bestaan. En dan gaat het bijvoorbeeld om huiselijk geweld of ouders met verslaving of psychiatrie. Ik praat dan met ouders en met de kinderen om erachter te komen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en waarom dat nog niet is gelukt. En wat is de situatie nu? Wat hebben ouders en kinderen nu nodig? Bijvoorbeeld hulp in de opvoeding, maar ook juist hulp voor ouders zelf, zoals relatietherapie of hulp bij de verslaving. En samen proberen we tot een plan te komen om wel een patroon te doorbreken en de situatie voor kinderen te veranderen. En zoals je kunt begrijpen, nou, komen we daarbij voortdurend dilemma's tegen. Belangrijk werk. Ik kan me voorstellen dat dat pittig is. Kun je mij een voorbeeld geven van zo'n dilemma? Eh, recent hebben we met mijn team een voorbeeld van een alleenstaande moeder met psychiatrische klachten. Het gaat op dit moment eigenlijk helemaal niet goed met haar. En ze zou eigenlijk opgenomen moeten worden om haar de goede hulp te geven. Maar ze heeft ook de zorg voor haar drie kinderen. En ja, die drie kinderen, daarom zegt zij eigenlijk: Ik wil niet opgenomen worden, want ik wil voor mijn kinderen blijven zorgen. En we hebben met haar gezeten en gezegd: Wat nou als we hè, de, kinderen tijdelijk ergens anders onder kunnen brengen? Maar goed, nu blijkt dat in de praktijk er geen pleeggezin is wat tijdelijk voor die drie kinderen zou kunnen zorgen. En we dan de kinderen uit elkaar zouden moeten halen. Eh, nee, dat zet ons wel voor een dilemma, want we weten dat moeder deze hulp nodig heeft. Maar we zouden ook deze drie kinderen niet uit elkaar willen halen. Wat zijn de voor- en nadelen bij dit dilemma? de voordelen en de nadelen. Ja, het blijft ook elke dag opnieuw afwegen. Hè? Hoe, hoe, gaat het met moeder? Gaat het nog goed genoeg of niet? We zien eigenlijk al langere tijd dat de hulp thuis onvoldoende helpt. Dus we weten dat als we willen dat het echt beter met haar gaat, dat die opname nodig is. En dat dat voor de lange termijn voor de kinderen heel veel rust gaat geven. Nou ja, aan de andere kant zien we ook dat deze kinderen aan elkaar heel veel steun en houvast hebben. Dus als we deze kinderen nu uit elkaar zouden halen, dan zou dat heel veel onrust opleveren nu. En onduidelijkheid voor de kinderen Waardoor ze en hun moeder moeten missen, maar ook de steun van elkaar niet hebben. Hoe maak je dan zo'n keuze? Dat is heel lastig. We doen dat gelukkig ook nooit alleen. Ik heb een heel team om me heen, ook met een ervaringsdeskundige en een gedragswetenschapper. En eh, ja, samen kijken we wat de beste keuze is of in sommige gevallen de minst slechte. En daarbij staan we wel voor morele dilemma's. Want ja, het is niet altijd zo makkelijk om de juiste keuze te maken. Het liefst maken we een keuze ook samen met de ouders, zodat we nou ja, ook echt in die samenwerking een keuze kunnen maken. Maar als dat niet lukt, dan hebben we ook de mogelijkheid om het voor te leggen aan de rechter. En dan beslist een rechter wat er moet gebeuren. En het belangrijkste voor ons is daarin toch wel dat het met de kinderen goed gaat en dat zij op een veilige plek zijn. Het kabinet wil nog steeds bezuinigen op de jeugdzorg. Wat vind je daarvan? Is dat ook zo'n dilemma? Ja, dat is zeker een dilemma. Het bezuinigen maakt vooral dat we zien dat er minder hulpverlening beschikbaar is. Wij willen kinderen en ouders graag helpen, maar met minder geld is er ook minder goede hulp en moeten mensen soms veel langer wachten. En daarnaast zien we ook dat de jeugdbescherming vaak negatief in het nieuws is. En dat maakt het ook lastig om goede collega's te vinden die bij ons willen werken, waardoor we zelf soms ook met wachtlijsten te maken hebben. Hoe kijk je naar de kritiek op jeugd- en kinderbescherming? Ik snap dat wel. We zijn namelijk met de beste intenties aan het werk om goede keuzes te maken. Maar we begrijpen ook heel goed dat de keuzes die wij maken heel veel impact hebben op ouders en op kinderen. Dus we zien en snappen dat ouders niet altijd achter die keuzes kunnen staan. En we komen ook op kwetsbare momenten waarin er heel veel emotie is. En ja, dan is dat lastig te begrijpen. Eh, het is ook aan ons om uit te blijven leggen wat we hebben besloten en waarom dat nodig is. Want ook al is dat soms op dat moment niet te overzien voor ouders, soms zijn er onveilige situaties en moeten we knopen doorhakken. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het werk van de jeugd- en kinderbescherming? We hebben een website en op de website www.watzoujijdoen.nl lees je wat meer over ons werk en kun je ook nou ja, meerdere dilemma's zien waarmee we eigenlijk dagelijks te maken hebben. Dankjewel voor je openheid, Ilona. En wil je meer weten over het werk van jeugd- en kinderbescherming? Kijk dan op www.watzoujijdoen.nl. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. as far as my eyes can see. There are shadows surrounding.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 Dun, dun, dun. finish up my coffee and it's time to catch the train. Op deze frisse morgen toch maar mooi hartverwarmende muziek van Susanne Vega. Tja, Tom's Diner. Lekker. En uh, Parsons Project, Old and Wise. Natuurlijk voor de oude en wijze onder ons. En we hebben wat oude en wijze nummers in de show. Dat is maar goed ook. Terwijl we hier lekker met elkaar aan de slag zijn. We zijn lekker aan het kletsen over van alles en nog wat. Volgens mij is het hele gemeentebestuur van uh, Terneuzen en Van Hulst besproken hier deze morgen. Dus <laughs> ja, wel grappig. En dat is altijd heel positief voor trouwens. We gaan geen lelijke dingen zeggen. Ook niet als de microfoon dicht staat. Dat doen we niet. Maar we zijn soms wel verrast. En eh, ja, daar hebben we het dan over tijdens de koffie, tijdens de muziek. En eh, ja, tijdens onze bezigheden. Goed, het uh, is alweer tien, dik 10 minuten over half uh, elf de tijd schiet op hier bij ZVL. Eh, straks ga ik even kijken in de agenda. Misschien is er iets leuks te doen vandaag voor jou. Dus blijf lekker luisteren, want dan komt het eraan. Nou, onder andere Gracie Abrams, haar nieuwe single I Love You, I'm Sorry. Two August ago I told the truth, oh, you didn't like it. home. You're in your by the gate. Now you go alone, charm all the people you train for. You mean well, but aim low, and I'll make it known like I'm getting paid. That's just the way. not. as it sounds, I loved you first. I was a dick, it is what it is. I happen to kick the age old curse. I tend to laugh whenever I'm sad. I stare at the crash, it actually works. Making amends, the shit never ends. I'm wrong again, wrong again. The way life goes, riding down. Or winding road. Tell me what you sing. Playtime is nearly gone. The bell's about to ring. Voices in the sky. Just what is happening to me? What news would you bring of voices in the sky? Voices in the sky. Muziek van de eh, Moody Blues hier bij ZVL. Tijdens de zondagmorgen van ZVL. Voices in the Sky natuurlijk. Uit 1968 alweer kijk even in de agenda vandaag. Ehm, de laatste dag van het festival Doe Iets. Nou, er is veel te doen. En wil je weten wat er allemaal te beleven valt tijdens eh, ja, dat festival Doe Iets. Heel veel optredens zie ik hier staan op onze website. Ga dan naar omroepzvl.nl. Ga naar agenda en kijk wat er te doen valt. Ook eh, andere dingen vandaag en de komende dagen. Maar eh, zeker interessant is dus dat festival Doe Iets. Dat dus vandaag zijn laatste, ja, laatste activiteiten tentoonspreidt. Omroepzvl.nl, daar vind je alle info. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten.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 En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit. Wie laat wie nu uit? van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit. Wie laat wie nu uit? Zandvoort. duidelijke stempel van de Bee Gees hoorde je hier in dit prachtige nummer van eh, Dion Warwick, Heartbreaker. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van ZVL. Straks een volgend uur ietsje meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op. En wat hij daar ophaalde, dat hoor je straks hier in de show. Dus blijf lekker luisteren. Tot besluit van dit prachtige uur. Zo na iets moois van Dion Warwick. Boy George, The Crying Game. Wat mij betreft tot over een paar minuten.